Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Inwoners van Ter Apel zijn de afgelopen weken meerdere keren asielzoekers tegengekomen... die lagen te slapen in hun dorp. Bij Ter Apel is het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Dat zit al tijden hartstikke vol. Deze man hoorde van een van de buitenslapers... dat ze door opvangorganisatie COA buiten de poort waren gezet. Nou, COA gevraagd van klopt dat? Eh, zij zeggen nee, dat gebeurt niet. Eh, ook al ben je nog zo vervelend, we zetten je niet buiten als je recht hebt op die opvang. Dus op papier lijkt het allemaal afgedekt en zou dit allemaal niet eh, moeten voorkomen. Maar toch gebeurt het in de praktijk. Ja, en dat is niet de afspraak, zegt hij. Het aanmeldcentrum in Ter Apel in Groningen zit dus al tijden hartstikke vol. Sinds vorige week worden er boetes uitgedeeld aan het COA. Als er s'nachts meer dan 2000 mensen binnen zijn. Omroepen moeten met elkaar gaan afspreken hoe ze omgaan met meldingen van ongewenst gedrag. Een adviseur van de overheid is geschrokken van nieuwe verhalen over misstanden bij WNL. De hoofdredacteur zou medewerkers hebben uitgescholden en gediscrimineerd. Een controleraad van die omroep zegt dat ze juist heel blij zijn met hem. En veel gemeentelijke websites zijn niet goed beveiligd. Volgens een vakblad gaat het om driekwart van de sites. Het probleem zit hem vaak niet bij de belangrijkste sites, zoals utrecht.nl... maar om pagina's over een evenement bijvoorbeeld... zoals de site van de start van de Tour de France in Utrecht. Vaak zijn dat verouderde sites... Volgens deskundigen kunnen criminelen misbruik maken van zo'n site... om bijvoorbeeld privacygevoelige gegevens te stelen. En vandaag is 29 februari, schrikkeldag dus. Een bijzondere dag om jarig te zijn, zeker als je het met z'n drieën tegelijk bent. In België woont de schrikkeldrieling Febe, Jitte en Simon. Op hun verjaardag wordt altijd flink uitgepakt. Zo werden ze bijvoorbeeld eens verrast met een bediende voor een dag. Er kwam een butler binnen met onze kroon en dat was wel heel plezant. Ja, en uniek, want ja, niet iedereen krijgt zo'n chique kroon op zijn verjaardag. En toen kwamen we naar beneden. Ja, nog zo iemand, ja, een heel chique melodietje op een trompet te spelen. Ja, echt heel koning, koninklijk en zo. Dat was toen ze hun derde verjaardag vierden. Ze waren dus 12. En vandaag blazen Febe, Jitte en Simon zeven kaarsjes uit.